Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zoals verwacht... voor de vrijgave van documenten in de zaak rond Jeffrey Epstein gestemd. De politiek wil weten wat voor contacten de veroordeelde zedendelinquent had. Het ministerie van Justitie moet daar nu documenten over vrijgeven. De naam van president Trump wordt ook vaak genoemd in combinatie met Epstein. Nadat hij er jaren vaag over deed, zei Trump de afgelopen dagen ineens dat het hem niets uit zou maken als de documenten openbaar worden. VVD'er Tom van Kampen is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij volgt PVV'er Martin Bosma op, die niet werd herkozen. De Kamerleden stemden in drie rondes. Nadat kandidaat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA was afgevallen in, gingen in de ronde daarop veel stemmen vermoedelijk naar Van Kampen. 79 Kamerleden stemden voor hem, 10 meer dan Bosma. Tom van Kampen is 35 jaar en de jongste Kamervoorzitter ooit. Techbedrijf Meta heeft haar machtspositie niet misbruikt met de overname van Instagram en WhatsApp. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter in een zaak die al jaren loopt. Het bedrijf werd ervan beschuldigd de concurrentie in de kiem te smoren... door de aankoop van andere platformen in 2020. Volgens de rechter heeft de toezichthouder niet genoeg bewijs geleverd voor die beschuldiging. Meta zegt wel degelijk concurrentie te hebben, bijvoorbeeld van TikTok en YouTube. Voetbalfans in Suriname en Curaçao. In Nederland kunnen vannacht op meerdere plekken... naar de beslissende kwalificatiewedstrijden van het WK voetbal kijken. Curaçao moet tegen Jamaica en Suriname tegen Guatemala. Op veel plaatsen wordt de wedstrijd op, op een groot scherm uitgezonden. Voor Suriname en Curaçao kan het de eerste keer worden dat ze zich plaatsen voor het WK.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 Oh, mama, mama, why did you stay last night? Oh, mama, mama, mama, where did you stay last night? But when last I saw you, your head didn't look just right. I'm gonna get myself some bricks, Lord, to fill my chimney high-yo. I'm gonna get myself some bricks, Lord, to build my chimney high-yo. To keep my neighbor's tomcat from putting out my fire. terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb alle muziek vandaag uitgekozen en ga ik presenteren. Ik heb klaarstaan Eddie Condon en Bud Freeman. Maar eerst, wie was de opening van het tweede uur? Dat was Pee Wee Russell met Serenade to a Shylock. Serenade to a Shylock. En wat is een Shylock? Ik heb het even opgezocht, want ik wist het ook niet. Shylock is ehm, een vertaling eigenlijk van een Joodse geldschieter... uit een stuk van Shakespeare. En het wordt ook gebruikt vaak als de term voor een woekeraar of een geldschieter. Goed. Eddie Condon en Bud Freeman van de Complete Commodore and Decca Sessions. Carnegie Drag. Condon en Bud Freeman met de Carnegie Track. Ik heb klaar liggen Billy Holiday. Het komt van een eh, opnieuw een verzamelalbum Lady Day, de Complete Billy Holiday van Columbia. En daarvan ga ik draaien It's Like Reaching for the Moon, Billy Holiday. Holiday met It's Like Reaching for the Moon. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet Fever. En toen ik het in het eerste uur een vierluik van uh, My Philly Valentine aan het samenstellen was... dacht ik, kan ik dat ook doen voor Fever? Dat was wat lastiger, want ik had in mijn collectie eigenlijk maar, eh, maar twee vertolkingen van het nummer Fever. En die heb ik dan ook maar meegenomen. En het eerste is van Shirley Horn. Het komt van eh, het album The Swinging Shirley Horn... Jazz uit 2009. En het tweede nummer komt van Eva Cassidy, Nightbird. Eva Cassidy, de zangeres die helaas veel te jong is overleden... dankzij een auto-ongeluk, als gevolg van een auto-ongeluk... natuurlijk niet dankzij, als gevolg van. En zijn, dus helaas eh, niet meer dan dit album, Nightbird...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 Als u eens een keer een eh, idee heeft voor een eh, luik op een bepaald nummer... laat het me weten. U kunt me bereiken hier in de studio live natuurlijk, kunt me bellen. Eh, maar u kunt ons ook bereiken via Facebook. We hebben van ZFM Jazz een eigen pagina. Dus daar kunt u naar zoeken en een berichtje achterlaten aan een van ons. En dan kunnen wij er iets... kijken hoe we het kunnen gaan invullen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van de eh, Koreaanse, de Zuid-Koreaanse jazzzangeres en componiste Song Ji Jeon. Zij heeft klassieke compositie in, Graz ehm, in Graz eh, en jazzzang in Basel gestudeerd... en ging verder aan het Berklee College of Music in Boston. Zij heeft een aantal eh, albums opgenomen en in 2023 werd zij uitgekozen om gekoppeld te worden aan een internationaal erkende artiest. En dat was Diane Reeves. En daar is ze verder gegroeid. Afgelopen zomer trad ze op op het North Sea Jazz Festival. Ik heb een nummer uitgekozen van een eerder album. het album heet Home uit 2022. Waarop zij samenspeelt met Vinicius Gomez, Song Yeon. En het nummer heet Milonga Gris. Zuid-Koreaanse jazzzangeres en componiste. Ik ga verder met opnieuw een eh, nieuw talent. Ik was op North Sea Jazz Festival deze zomer... en toen kwam ik in een klein zaaltje tegen Julia Campiche. Zij is een Zwitserse harpiste... en ze maakte ja, hele melodramatische, eh, maar prachtige muziek. En ik heb een album gevonden van haar, You Matter, uit 2022. En daarvan ga ik draaien Lies. Julia Campiche. Thank you. Zwitserse harpiste Julia Campiche. Daar gaan we denk ik nog veel meer van horen. Hoogste tijd om het tempo wat op te schroeven en naar een heel andere stijl te gaan. Benny Carter hebben staan met A Walking Thing. Van een Walking Thing door Benny Carter gaan we naar Walking Out Blues door Art Pepper. <laughs> Pepper met Walking Out Blues. Ik ga verder met ehm, opnieuw een eh, nummer van Shirley Horn... van datzelfde album wat ik eerder draaide. Uh, de Swinging Shirley Horn Jazz Club uit 2009. Big City... There's no place on earth that I'd rather be Just show me some bright lights, big cities for me. I'll visit the country, I'll sail on the sea. Just give me some bright lights, big cities for me. cities for me. Come on to the city, love, love, yeah, big cities for me. Won't live in the mountains where people roam free. Just show me some bright lights was dus Shirley Horn met The Big City. Het volgende nummer wat klaar staat is van Lester Young... samen met het Count Basie All-Star Octet, Dickie's Dream. Count Basie met Dickie's Dream en Lester Young. Het laatste nummer wat ik klaar heb liggen is van het Wessel Ilken combo. En het nummer heet Jeepers Creepers. En ik ben dus gaan opzoeken eigenlijk de, eh, op de Wikipedia-pagina van Wessel Ilken wie hij was. En dan ontvouwt zich een heel interessant verhaal. Hij... Ehm, eh, zijn moeder werkte bij de VARA, daar traden de Ramblers op. En de drummer van die band die gaf hem eh, lessen eigenlijk. Dat ging niet zo heel lekker, dus hij eh, ging eigenlijk zelf verder. Hij wilde eigenlijk golfinstructeur worden, maar de muziek trok hem meer. In de Tweede Wereldoorlog probeerde hij eh, te ontsnappen via Zwitserland naar, eh, naar Engeland. Dat lukte niet. Hij kreeg een aandoening aan zijn blaas en daar heeft hij veel last van gehad. Later, na de Tweede Wereldoorlog, begon hij te werken bij het orkest van Piet van Dijk... en leerde toen Rita Reis kennen en ze trouwden. En hij ging mee met haar in de optredens. Eerst als de man van, maar toen de drummer ziek werd... toen nam hij plaats achter het slagwerk. En hij ging zelfs mee naar optredens in Noord-Afrika. En met zijn combo is hij, eh, is hij verder gegaan. Naast de muziek is hij ook nog een eh, begnadigd watersport... Um, en met name in de waterskiwereld is hij, is toch hij een grote geworden. Het nummer wat klaar staat is um, Jeepers Creepers.